Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een zwaar treinongeluk in het oosten van India... zijn volgens de autoriteiten minstens 179 mensen gewond geraakt. Lokale media hebben het ook over tientallen doden. Maar daar hebben we nog geen zekerheid over. De trein is ontspoord, daarna is er waarschijnlijk een andere trein opgebotst. Er zijn niet genoeg ambulances om alle gewonden naar het ziekenhuis te brengen. Dus worden daarvoor ook bussen gebruikt. Steeds meer mensen in de zorg zeggen hun vaste baan op en gaan als zelfstandig aan de slag als ZZP'er. Vaak keren ze dan via een bemiddelingsbureau terug bij hun oude werkgever voor een hoger uurloon. En dat is een probleem voor ziekenhuizen, zegt mijn collega van Nieuwsuur. Als je drie mensen in vaste dienst eh, zou nodig hebben... kan je eigenlijk maar twee ZZP'ers voor betalen. Ja, als dat zo doorgaat, dat, dat, dat kan gewoon niet. Wat zij zeggen is, ja, als dat zo doorgaat, komt er echt een zorginfarct. En dat betekent dat je dus eh, op een gegeven moment gewoon afdelingen moet gaan sluiten. Op sommige plekken is inmiddels 60% van het personeel ZZP'er. Utrecht wil dat sekswerkers thuis hun klanten kunnen ontvangen, legaal. In de stad gaan er al jaren tippelzones en ramen dicht. En volgens de gemeente zijn er nu te weinig plekken waar ze wel kunnen werken. Wel mag er dan maar één sekswerker per huis werken. En ze moeten ook thuis blijven met de klant. Morgen mag oud-Ajax-trainer Erik ten Hag een bekerfinale spelen met zijn Manchester United tegen Manchester City. De FA Cup. En dat in het Wembley Stadion in Londen voor 90.000 supporters. In the Netherlands we have the Cup. En dat is uh, that's a special place to be. But Wembley, I think that is eh, I think probably the, the best stadium in the world. And to be there in a cup final, yeah, it's really exciting. Manchester United is wel de underdog, maar ze weten wel hoe het is om op Wembley te winnen. In februari won Ten Hag met United daar de League Cup. En dan nog het weer. Vanavond droog. Het koelt vannacht flink af naar 8 graden.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 And if you lose your way, I'll lead you to my love. From a sinful life, I'll cleanse you in my love. For creation, there's a weakness of my love. You know that you should know and stop for the world to.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 Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Maar meer remix wie ik ben. Ik heb trekken van een sigaret Ik mijn gloednieuwe witte overhemd. Maar Van Campy tot de Loanesse, vooraan in de Polonaise. Gaat en ik.